Het was het eh, Pieter Bates kwartet. Het is een Nederlandse fenomenale hardbop pianist. En ik heb er in elk geval van genoten. We gaan door met uh, Oscar Pietersen trio. En voordat dat zo is, zeg ik u nog even dat we twee uur kunnen luisteren naar ZFM Jazz met Vest Roosberg presentatie. Oscar Pietersen nu met een respect to Nat King Cole. En het nummer Easy Listening Blues. thank you After You've Gone. Het werd opgenomen in 1975 tijdens een Corcor Summer Festival. En de bezetting, dat was Ray Brown op de bas, Jake Hanna op de drums, Plas Johnson, de sax, Herb Ellis gitaar, Harry Sweet Edison trompet en George Duke op de piano. Ik laat hem nog een keer horen. Vorige week draaide ik hem ook al. En dat was ook te zien in, eh, op de televisie. V. Klaassen, helemaal zwanger met dikke buit in De Wereld Draait Door. Maar het was een geweldig nummer.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 doing? I've been searching, looking all over town. Uh huh. Hoping he be found. I'm on the loose. I don't dig it. Take my advice. If you find I've been looking and asking questions. Where is he? I'm hoping he be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Jazz at the Philharmonic, het de Montreux Jazz Festival 1975. En deze langspelplaat die stond onder leiding van producent Norman Granz. En kende de volgende bezetting. Benny Carter op sax, Roy Eldridge op de trompet, Zoet Sims sax, Clark Terry trompet en flugelhorn, Joe Pass op de gitaar, Tommy Flanagan op de piano, Keeter Betts op bass en Bobby Durham op de drums. Het was een opname tijdens dat festival op 16 juli 1975. We gaan een aantal jaartjes terug, we gaan naar 1954. En eh, toen had eh, Jerry Mulligan als bariton-saxofonist het een beetje gehad met eh, de bekende Chad Baker. En hij liet hem vervangen door een andere grootheid. En dat was Bob Brookmeyer, vels trombone vooral. En we gaan luisteren naar een nummer wat in Parijs is opgenomen op 3 juni 1954. Het nummer heet eh, Laura. En de bezetting verder is natuurlijk naast Jerry Mulligan, de bariton saxofonist. Red Mitchell op de bass en Frank Isola op drums. Laten wij gaan luisteren naar het prachtige nummer Laura. That music in the night sings a scream of light out of chorus. And voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is. beads of yellow tears drip from black white in the meadow. And their white halo spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small can steal the ball to touch the face. frightened clowns that move enchanted. the game of carnival. Without a thought of size, you come to hypnotize the danger. The world that comes apart has no single heart when life is strange. Controleerde heldere song door Jung Soon Na. Ik ben benieuwd wat ze nog meer heeft. Want eh, ik ga luisteren naar een eh, cd van haar, Same Girl. Die ga ik maar eens kopen. Een volgende artiest die op de cd-tafel ligt, dat is Nikki Janowski. En zij gaat brengen het nummer I Got Rhythm. I got rhythm, I got music. ba ba ba ba ba ba ba da ba da ba da ba da Modern Jazz Quartet sluit het eerste uur van ZFM Jazz af.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 De tocht begon kort na middernacht op de Erasmusbrug in Rotterdam en eindigde 40 kilometer verderop op het Malieveld in Den Haag. Cabaretier Joep van het Hek loste het startschot. Volgens de stichting Vluchteling, die de wandeltocht organiseerde, is tot nu toe bijna 100.000 euro opgehaald. Congo is al jaren het toneel van bloedige conflicten. De strijdende partijen maken zich onder andere schuldig aan verminking en verkrachting. In Israël en de Palestijnse gebieden wordt met spanning een besluit afgewacht van de Israëlische regering over de bouwstop op de westelijke Jordaanhoever. Joodse kolonisten staan al klaar om later vandaag weer te gaan bouwen als het moratorium niet wordt verlengd. De Palestijnse president Abbas dreigt op zijn beurt om te stoppen met de vredesonderhandelingen als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Verwacht wordt dat de Israëlische minister van Defensie, Barak, premier Netanyahu adviseert met de bouwstop met zeker twee of drie maanden te verlengen. Bij de ingestorte mijn in Chili is de reddingskooi aangekomen die de 33 gevangen mijnwerkers omhoog moet halen. Als het gat dat nu wordt geboord groot genoeg is, zullen de mijnwerkers één voor één naar boven worden getakeld. De Chileense regering denkt dat dit op zo'n vroegst eind oktober kan gebeuren. De mijnwerkers zitten al sinds begin augustus vast op 700 meter diepte. In het zuiden van Italië heeft de politie een maffiabaas opgepakt. Het is de 32-jarige Franco Di Bergoli. Hij geldt als een van de hoogste bazen van de maffia in de zuidelijke regio Apulië. De mafioso hakt nog een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd wegens moord. Hij was sinds 2008 op de vlucht en stond op de lijst van de 30 meest gevaarlijke criminelen die door de Italiaanse justitie worden gezocht. Het weer, de mist verdwijnt langzaam en in het zuidwesten nog een enkele bui. Vanmiddag wist